Gert Huuk met het NOS-journaal. De Griekse ministerraad houdt vanavond een extra crisisoverleg over het voornemen van premier Papandreou om een referendum over de EU-noodsteun te houden. Het plan van Papandreou stuitte vandaag op veel weerstand in Griekenland en in de andere eurolanden en de beurzen reageerden wereldwijd negatief. President Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, hebben in een verklaring laten weten dat zij ervan uitgaan dat Griekenland de gemaakte afspraken nakomt. Ze zijn ervan overtuigd dat het noodpakket van de EU het beste is voor Griekenland. In de Amsterdamse zedenzaak komen 20 zaken die de hoofdwachter Robert M. heeft bekend niet voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft besloten die zaken te seponeren. In de meeste gevallen willen de ouders van slachtoffers niet dat de zaak voor de rechter komt, bijvoorbeeld vanwege hun privacy. Ook is er soms gebrek aan bewijs voor het misbruik. In totaal wordt Robert M. vervolgd voor het misbruik van 67 kinderen op crèches en tijdens zijn werk als oppas. Een parlementariër van de regerende Japanse Democratische Partij heeft water uit een poel van de kerncentrale van Fukushima gedronken. Het water is volgens de regering gereinigd, maar journalisten betwijfelen dat. Tijdens een persconferentie daagde ze het parlementslid Yasuhiro Sonoda uit om een glas van het water te, drinken. Zijn hand trilde toen hij het leeg dronk. Ruim zeven maanden na de kernramp kunnen nog altijd tienduizenden mensen niet naar hun huis terugkeren. Het zal tientallen jaren duren voor het gebied rond de kerncentrale is ontsmet. Een Haagse kunsthandelaar heeft het vermoedelijk oudste schilderij van Paleis uit een bos gevonden. Hij ontdekte het werk van Jan ten Komp uit ongeveer 1750 in Parijs. Huis ten Bos was rond 1645 gebouwd als zomerverblijf voor stadhouder prins Frederik Hendrik en werd 100 jaar later uitgebreid tot volwaardig paleis. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. Vanavond kan wat regen vallen. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Het wordt opnieuw zacht. Dit was het NWS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Rai en Sloten 3 kilometer. Andere kant op tussen Gusveld en Knopend Koenplein 5. A12 Den Haag richting Arnhem bij Nieuwebrug 2 en bij Driebergen nog eens 2 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor het Knopend Kleinpolderplein 2. En 15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de afwit en Spijkenissen 5 kilometer. Verderop tussen de Knopende Benelux en Vaanplein 3 en richting Gorkum bij Sliedrecht-West nog eens 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 2. Richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer na een aanrijding.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 Do you see the rain coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, and can't see color. Any caliber, you, I think I knew that's why they call me Pitbull.